Vooral rond Arnhem rijden er minder of geen treinen. Maar ook op andere plekken, bijvoorbeeld rond Utrecht en Amsterdam... kan je nog last hebben van vertraging. De NS adviseert reizigers op de reisplanner app even te checken voordat je van huis gaat. Het vuurwerkfestival in Scheveningen kan dit jaar niet doorgaan. Deze keer omdat er te weinig politie is om de bol te begeleiden. Het festival zou in augustus zijn. Afgelopen keren was er een aangepast festival vanwege corona. De organisatie hoopt nu dat het volgend jaar zomer wel door kan gaan. En de noodopvang voor vluchtelingen in Leeuwarden moet echt beter. Dat zegt Tirsa Huytema. Zij is kinderburgemeester van de Friese hoofdstad. Ze heeft gepraat met kinderen die worden opgevangen in de noodopvang... en schrok van de verhalen. Het brandalarm gaat veel af, het licht gaat pas laat uit... en er is weinig privacy. Moet echt anders, zegt Tirsa. Ik vind het heel erg erg dat eh, kinderen die al uit een oorlogsgebied komen... die hier naartoe zijn gevlucht, want je vlucht niet zonder reden dat, ehm, dat je hier dan komt met weinig waar je niet tot rust kan komen. Want als er zoveel mensen zijn hier, dan is het hier niet mogelijk om rust te krijgen. En vooral niet voor een kind. Tirza mocht haar verhaal doen in de gemeenteraad... en heeft de politici gevraagd om ervoor te zorgen... dat de kinderen op een betere plek terechtkomen. En ook als je naar buiten gaat om een sigaretje te roken... kan je schade toebrengen aan mensen binnen. Dat blijkt uit een documentaire die het ministerie van Volksgezondheid heeft laten maken. Derdehands rook noemen ze het. Je denkt netjes te doen, je gaat naar buiten en je rookt daar en komt dan weer binnen. Maar intussen neem je gewoon heel veel schadelijke stoffen mee naar binnen. En daar hebben mensen en kinderen vooral dus ook last van vooral kinderen kunnen ongemerkt veel rook inademen. Het ministerie hoopt met de docu mensen aan te sporen te stoppen met roken. Het weer, we krijgen een droge avond. Morgenochtend ook nog wat zon. Daarna opnieuw regen en in het zuidoosten ook weer onweersbuien. Het wordt 20 graden in de kustprovincies, 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Smaan van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer file.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 Doe je nog iets aan het materiaal wat ik heb gemaakt? Ja, ik zeg als het hold on tight is voor de zoveelste keer... dan, dan, wordt, het hem, dan wordt het hem niet. Maar hij heeft inderdaad woord gehouden. Deze DJ Lambda, wie dat is, dat ga ik hier zo verklappen. Eh, eh, Get On Up heet het, eh, het nummer. En het is Dance. Dance van de bovenste plank. Ehm, wat ik wel weet is dat deze DJ Lambda wordt gevolgd door ook geen onbekende binnen onze burelen van Alternative FM. Namelijk Low Edit Sound System. Dat zag, dat ik toevallig op het, op het Instagram-account. Eh, dit eh, is eh, dus het laatste werk wat gemaakt is. samen met HP Vince. En achter Vince, IP, HP Vince schuilt Vincent Kriek. En dan de naam DJ Lambda zelf. Want wie schuilt daarachter? Edwin Keur. En dat is een zandwoorder. Ja, want zo zijn we ineens weer heel erg lokaal bezig. En krijg je dus, het, krijg je dus <laughs> even naar je, naar je hoofd geslingerd. Nou, het wordt tijd dat je dat ook weer eens laat horen. Maar ja, Hold on Tight met alle respect is dat natuurlijk wel eh, met afstand een van zijn betere eh, werken. Bovendien is hij al heel veel keren gestreamd via Spotify. Zo vaak eh, dat hij daar behoorlijk wat bekendheid mee gekregen heeft. En niet zo lang geleden heeft hij daar ook nog een, set gespeeld of laten horen in Berlijn. Dus het, het, het gaat best allemaal wel nog redelijk met deze DJ Lambda. Maar ehm, het, het, ruikt en het, het is bijna eigenlijk eh, mm, niet uit te sluiten... dat er natuurlijk nog eh, meer gaat eh, komen de komende tijd. Dus dat eventjes aan het begin van de tweede uur Alternative FM. Waarin wij ook nog weer nieuw materiaal zullen laten horen. En bovendien hebben we straks ook nog een gesprek met, met Cuba. hij is ook actief eh, geweest. Want vorige week heeft hij de nieuwe single Myself gedropt. En dat is dus wel een aanleiding om met hem eh, te gaan praten. En dat is eigenlijk weer een beetje in het eh, verlengde van, van de dance. Dit is, dat, is een beetje hip-hop. Ehm, we gaan eerst even wat anders doen, mensen. Want we hebben nog ehm, een um, single materiaal wat we, wat we weer even eh, tijdelijk hebben we die niet kunnen draaien... omdat we ook inhaalslagen moesten maken. Maar goed, hier komt hij dan toch nog een keer. Namelijk Elena May met haar eh, laatste single en Potential Child. weken geleden hadden we hem ook in de uitzending. Toen hadden we het uh, Fool for Love. Maar dit is alweer de nieuwe single van deze Dylan van Dam. Geen familie van. En het nummer dat heet Another Lover. Daarvoor hoorde je Elene mee met Potential Child. Um, zo langzamerhand eh, gaan we ons opmaken voor het eh, tweede telefoongesprek van vanavond. Het is van Cuba. Hij heeft meegedaan aan de Waterland Popprijs. En later was hij ook nog eh, te zien eh, bij de Night Edition van de Rob Hakda Award. Eh, die heeft plaatsgevonden in het eerste weekend van maart, kan ik me nog herinneren. het was een beetje een duistere weekend voor mij dan. maar goed, uiteindelijk zit ik er nog steeds. Dus dat, het gaat goed. In, in het, laten we dat nou maar lekker vasthouden met z'n allen. Dan zijn we er over een jaar nog. goed, ehm, we gaan eerst even deze van Low Frequencies laten horen. Dat nummer dat hij Smooth. En daarachter hoor je dus die Kuba met eh, een van zijn nummers eh, die hij al eerder heeft uitgebracht met Let Me Go. mean feel like arguing But I better forget that thought Cause I might end up saying things that I'd rather not And I think there is a chance for a better plot Finally got you on the phone But you got someone on hold And you told me to call back Wait, is that your man? Wait, I don't understand Wait, I need to know, don't be think that you the shit Now I just think you constipated Constantly you testing all my patience All this time I waited My excitement faded Attention, That's your type of facelift. Can I put you in my favorites. Tell me how much more lame it gets. Now I don't know what to make of it. You done play me the most, no greatest Let hits. Me go. Every day the same tune radio. If there's someone met eh, Let Me Go. En eh, dat is, eh, een, heeft een reden, want ja, we hebben hem ook aan de telefoon. En dat is altijd heel spannend, want in het moment dat ik hem even belde is het toch eventjes zaak om even hier en daar plekken te vinden... waar je met alle rust met mij kan praten. Dus goedenavond, Cuba. Dat lukt, hè, nu? Goedenavond, ja. ja ook... om, <laughs> om ja. Om, om eh, hier in dit eh, programma even aanwezig eh, te mogen zijn. Dat is wat je eigenlijk wilde zeggen. Ja. Ja, ehm, ehm, de aanleiding is natuurlijk je nieuwe single. Maar we gaan het ook even hebben over alles wat een beetje geweest is. Want je hebt meegedaan aan de Waterland Popprijs... en aan de Night Edition van de Rob Akda Award, had ik gezien. Ehm, om even met die eerste te beginnen. Het Water, de Waterland Popprijs. Eh, wat was dat eigenlijk eh, voor jou eigenlijk eh, iets, iets om aan mee te doen? waarom heb je daar aan meegedaan? Ja, voor mij was dat een hele belangrijke popprijs om aan mee te doen. Omdat, omdat het toch, ik kom uit die regio, de Waterland. Mhm. En dan is het toch belangrijk om je naam te laten kennen in de buurt. En ik denk dat dat heel goed is gelukt. Eh, daarnaast heb ik veel kunnen optreden in, in eh, de buurt. Dan heb ik het over Edam, eh, Volendam, Purmerend, Joppendam ook. Ja. Dus dat is een hele fijne ervaring. En ik heb heel veel mensen kunnen laten kennismaken met mijn muziek. Ja. Dus ja, dat was een hele prettige ervaring. Ja, nou heb ik ook begrepen dat hier bij die Waterland Popprijs... daar zat ook iets van een soort van coaching bij. Klopt dat? Ja, klopt. Ja? Had, jij, had jij ook iemand eh, bij je die uh, probeerde eh, je naar een volgend level te brengen? Ja, zeker. Ja, ja. Ik had coach Rob en ik ben heel goed geholpen door hem. Ja. We hebben samen één op één sessies gedaan, interviews. om erachter te komen waar ik nog sterker in kan worden. Mhm. En ik denk dat dat heel goed is gelukt. Ja. Vooral eh, qua live performances en eh, ja, eh, alles wat erbij komt kijken bij het maken van muziek heb ik veel tips kunnen krijgen. Ja, ehm, dan ga ik eventjes terug naar de, de Night Edition van de Rob Akda Was dat daar al eigenlijk een beetje het moment dat dat een beetje daar al duidelijk was? Dat daar wat je met hem hebt doorgesproken, dat daar het alweer een beetje het zichtbare resultaat al van te zien was, of niet? Ja, zeker, zeker. Dat was echt inderdaad de, de, de volgende stap, de next level. Ja. Ehm, ja, op die manier had ik bijvoorbeeld ook voor het eerst eh, bij de Rob Akda Awards eh, visuals. dus echt eh, op de achtergrond die afspeelden En dat, dat maakt toch weer de performance op een, ja, op een hoger niveau. En veel prettiger om, om mee te maken. Maakt het ook echt een ervaring. Mhm. Dus ehm, ja, dat is heel mooi meegenomen natuurlijk. Ja, eh, die, die, die, die, optreden, dat was eh, in het eh, Patronaatcafé, kan ik me nog herinneren, op, op een zaterdagavond. Ehm, ja, want je was toen ook al ehm, eventjes ook met optredens ergens bezig... die niet in de nabijheid van Haarlem waren op dat moment. Ehm, over welk optreden? bij bij de Night Edition in, van, van de Rob daar word Je kwam ergens uit Berlijn vandaan, geloof ik, toen. Ja, ik, ik, ik kwam toen inderdaad die dag uit Duitsland gereden. En eh, we, zouden het allemaal makkelijk moeten gaan halen. Ja. Ik had daar een uh, schrijverskamp, dus we hadden veel muziek gemaakt die week. Ja. Eh, we zouden het makkelijk gaan halen, maar uiteindelijk, ja, in de praktijk, artiesten zijn artiesten. en <laughs> die hadden het niet zo goed in. Ja die komen een beetje te laat, maar eh, we waren precies op tijd gekomen en eh, ja, het was, eh, het was een topavond. Ja, sowieso denk ik, want daarin zaten allerlei hip-hop acts met ook een soort van dance act met Low, low Edic Sounds en eigenlijk alles wat je normaal gesproken in de late avonturen, begin van de nacht een beetje mee zou kunnen maken. Want, want dat, dat, daar was het eigenlijk voor bedoeld dat die night edition dan in dit geval. Ja, ja ja. Eh, je, je, had het over die schrijverskamp in Duitsland. Is dat ook, eh, ook een beetje om jezelf eh, wat, wat verder en hoger op en een hoger plan te trekken? Ja, zeker, zeker. Ik merk echt als ik, als ik op een schrijverskamp ben en ik kan puur op muziek gaan focussen, dan gaat het veel beter en ben ik veel geconcentreerder en komt er veel meer uit. Ja. Dan dat je thuis zit en je hebt toch eh, je leven eromheen. Je hebt werk, je hebt studie en eh, mhm. dat soort dingen. Mhm. Dus op het moment eh, dat je je echt isoleert van dat en je puur stort op de muziek, dan ja. Ik ben in ieder geval veel stappen vooruit gegaan in die week. Ja. En ja, ik kijk er naar uit om wat vaker te doen. En de muziek te delen natuurlijk die eruit is gekomen. Ja, ja daar komen we zo op. Want eh, het heeft wel een beetje met elkaar te maken met wat je nu zegt. En met die single eh, die, die, dat, eh, die je uit hebt gebracht. Hè? Want, want daar heeft het eigenlijk alles mee te maken. Maar ik ga toch nog even wat, nog een vraag even er tussendoor stellen. Want hoe druk heb je dit nu met, met alles en nog wat? Ja, best wel druk. Ja, ik ben aan het afstuderen namelijk. Ja. Dus, ehm, aan, aan, welke school? Ook een, eh, een muziekschool of, of wat dan ook? Nee, aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja. En uh, ik studeer luchtvaartlogistiek. Ah, dat is wat anders. Totaal iets anders dan eh, muziek. Ja. Maar goed. Ehm, ik ben er echt bijna, bijna klaar mee. Dus het zijn toch de laatste loodjes. En ja, dan merk je toch dat je meer moet focussen op dat. Eh, en dat de muziek eh, eh, eventjes stil ligt. maar daarom ook gelukkig dat we die schrijverskamp hebben kunnen doen en toch zo veel muziek klaar hebben liggen. Ja, ehm, ehm, die opleiding heeft totaal eigenlijk helemaal niks met, met muziek te maken. Ik denk van, nou, hij zit in de muziek, maar dat is dus niet zo. even, maar is dan de muziek dan een, een prima middel om, om dingen een plaats te geven in, in dat opzicht? met die studie die je nu aan het afronden bent? Eh, wat bedoel je met plaatsgeven? Eh, nou ja, eh, dat wat je tegenkomt tijdens je studie... waar je misschien ongemakkelijk bij voelt of, of wat dan ook... dat je de muziek dan als een soort uitlaatklep kan gebruiken. Dat, dat bedoel ik ermee. Ja, zeker. Misschien, niet, misschien niet zozeer met mijn studie... maar wel met mijn leven in het algemeen... is muziek echt een uitlaatklep. Ah, ja. Ehm, dus ik doe het voornamelijk voor mezelf... Mm maar ook voor de mensen om me heen. En ik vind het belangrijk om te motiveren of in ieder geval positieve energie naar buiten te gooien. Ja. Dan, heel belangrijk. Ja, het is een hele mooie eh, brug eigenlijk eh, naar de single eh, waar, het, waar het om gaat. Want ik, ik had begrepen, het is, heeft ook te maken met een bepaalde vorm van zelfstandigheid. Ja, precies. Ja, ja. Eh, vertel er dus over. Wat, eh, wat, wat, wat, wil je met, eh, met die single eigenlijk vertellen? Myself? Met Myself, ja. Het gaat inderdaad voor mij om zelfstandigheid. wat mij inspireerde was ehm, hoe gedreven ik ben in de muziek. En hoe, ehm, hoe mijn vrienden altijd zeggen van... dat ze van me opkijken dat ik het in mijn eentje doe. Dat ik niet iemand nodig heb die mij motiveert. En ik, ik denk dat het heel belangrijk is om zelf vooral je hart te volgen en te doen wat je zelf leuk vindt. Mhm. Ehm, in plaats van te wachten totdat iemand zegt dat je ergens goed in bent bijvoorbeeld. Dus ja, ja. dat wil ik vooral overbrengen naar de mensen toe. Doe vooral wat je zelf leuk vindt. Eh, en dat, dat kan inderdaad, je kan het interpreteren hoe je wil. Voor hetzelfde geld eh, draag wat je leuk vindt qua kleding, luister naar muziek die je leuk vindt. Um, luister vooral lekker naar jezelf. Eh, het, het, is dus eigenlijk gewoon eh, voor meerdere uitleg vatbaar... als ik het eh, zo hoor van jouw kant. Juist, ja. Ehm, goed, um, ehm, dan, nou, nou, nog even één ding. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Overal. <laughs> ja, dat is wel heel erg leuk. Maar vertel toch, toch maar eventjes. <laughs> ja, ik ga het toch maar even vertellen. Ehm, ik ben dus Cuba maar je typt het als KVBA. Ja, KVBA dus, ja. Juist. En ik ben qua uh, streamingplatformen overal te vinden. Dus Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. Je kan het zo gek niet bedenken, maar ik sta erop. Dus KVBA. Ja. Eh, voor hetzelfde geld op YouTube. Heel veel muziekvideo's daar staan. Ja. Eh, op TikTok ben ik ook. Op Instagram, daar is het KVBA Sound. Juist dus daar eh, kunnen je op vinden. Dan gaan we hem eh, draaien. Hier is eh, Cuba met het nummer Myself. Dirty My I'm a by myself. Got some tricks up in my sleeve. When I play, I play for keeps. I'm a shepherd to the sheep. I don't need nobody up. Who gon' help me with my dream? If nobody, then it's me. Time to dirty up my tea. I'ma do it by myself. Got some tricks up in my sleeve. When I play, I play for keeps. I'm a shepherd to the sheep. I don't need nobody's help. Moving by myself, that's S-O-L-O Success is near to being broke, that I said hello I love my enemies, right inside my friend zone Cause the hate is detrimental, let's take a moment of silence Silence, I woke up and chose violence Violence, 0070 a weapon lethal. I made so many sacrifices, This for my people. You moving rocky, me I'm greedy, I need it ASAP. You're moving shaky, me I'm drifting around the apex. Act like I got dreads on my head, I simply can't cap. Made a hundred plus songs, I ain't gotta prove that I can't rap, no. Yeah, and I'm a fighter to the bitter end. Through ups and downs, you know I'll be delivering. I'm the fake flowers to the vase. I do no withering. I just make tunes and let God make the bigger plan. up my tea, I'ma do it by myself Got some tricks up in my sleeve When I play, I play for keeps I'm a shepherd to the sheep I don't need nobody's help Who gon' help me with my dream? If nobody, then it's me Time to dirty up my tea I'ma do it by myself Got some tricks up in my sleeve When I play, I play for keeps I'm a shepherd to the sheep I don't need nobody Hell yeah, hell yeah Gotta focus on myself, yeah Self-care, by the one control how I feel. You are not your thoughts. Try to clear it up. It is okay. You are your soul. Balance that path that you feel. Don't let your mind take over control. different abilities, emotional sounds. One million questions about crazy madness. Carry a bag of thin, crazy sadness. The body and the soul may have one goal to do what you love and bring joy above your skeleton bones. say goodbye En dat was hem eh, helemaal. Of, eh, de dame in kwestie, Maddie Morea met Monkey Mind. Nu tijd voor, voor trouwens Cuba met mijzelf. In het rubriekje over de grens. Want dit komt niet uit Nederland. Maar het is wel heel erg mooi om naar te luisteren. Tivo en Cave Paintings. man's the age of the fire. Wake up, creature, born to something higher. Descendant of the stars above. Hmm, that light in your blood Evolve, live on, create fire burning won't decay From amoeba to an age, you our stories in the caves This is in my DNA Evolve, live on, create The fire burning won't decay From amoeba to an age, you our stories in the caves This is in my DNA Evolve, live on, create Raindrop in a tidal wave On a rock in timeless space inside a maze. The lines and shapes walk this trail with mammoth weight on shoulder blades. Take a breath in and exhale. One day all of this will fade. Clay paint on a porous stone, fire inside like a volcano. Full of signs on the way to home, came from the bottom of the ocean floor. Got a heartbeat, so could have the weather and the elements developing a better way to walk on a rocky road. Nah. So we get to cover with the wall as a choppy show. No fear of the great unknown. Climb up high with a storm down low. Butterfly in a cyclone, ray of light in a black coat glow. I'm, I'm out with the old like go. For the ashes let the forest grow. Move like the river flow. Breathe slow on the mountain slow. evolve, live on, create. The fire burning won't decay. From amoeba to an ape, drew our stories in the caves. This is in my DNA. Evolve, live on, create. The fire burning won't decay. From amoeba to an ape, drew our stories in the caves. This is in my DNA. Evolve, live on, create. You're tip tip tiptoeing around me. Just tell me what it is. I can't deal with this. You're tumbling around the point. You got something to say. Just tell me what it is. this'll work if we work on communication, yeah. Might just take a while, but you know I have the patience, yeah. Cause I am just a man that knows what he wants. I love it when you face all of those problems head on. Uh-huh, the confidence was it for me. With those heels, you look six feet. Foxy like the 70s, but honestly, you better me. That's all a brother want from this. Trying to match your confidence. If I don't have to cuss for this, I put it in a song like this. I am not the type to go out of my issues head on. I'm straight up. straight up. You know that. I know that. I'll be honest, even when I fuck up. We fuck up. You can tell me what you want En zij komt dus gewoon uit de hoofdstad. Samen met Josimar Gomez. Head on, maar er komt nieuw materiaal aan. Samen met Benjamin Pro is bezig uh, nieuw materiaal eh, aan het opnemen. Tival hoorde je ervoor met Cave Paintings. En dat is uit eh, Over de Grens. Ah. En we blijven nog een beetje hip-hop doen en soul. Nederlandstalig hey. Jong Louis. Hey, ik ben hier alleen omdat Passie me had opgeroepen. Ik was in de winkel, in de weer met dure onderbroeken. Heb hier een gek sausje, het is bijzonder groeien. Eerst wilde je nog haten, nu zit je toch te loeven. Ik ben hier alleen om snel je mond te snoeren. Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven. Mijn chick wordt later een milf, misschien toch een cougar. Kan je steltje kraken als pastoor koeken. Jong alle alledaags, de champagne vloeien. Eh, alle soorten money, zelfs franken boeien. Eh, zou dat dat al mijn grappies die nog planten groeien. Werk mezelf in het zweet, dus ik mag langer douchen. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wordt doet de Express met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die boy couldn't care less 1, 2, 3 wordt nog steeds verdiept 4, 5, 6 dan is alles weg 7, 8, 9 is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg ik hou liever af Gooi diep in de graf. we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefst als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pak cheese net en geladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij Niet zo goed met centen, geld ook niet met mij zou bijna denken, die wordt doet het expres. Expres. express. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken, die wordt doet het careless. Careless, careless. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Je zou bijna denken, die wordt door het expres. Express, express. Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij. Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij. Je zou bijna denken, die wordt doet het careless. Dat was de nieuwe Flora Sophie. En de Salt and the Sand. We gaan er nog eentje doen. En dat is deze van Ineru. Ook al een tijdje niet eh, meer gehoord.